op de del is het zondagsmaal. De zet zit de koeien en de veer van de stal. Wel zich makkelijk verloren. U bent op de boer hier geboren. En wat die op mij spellen hier. De keel op zich zacht geen meters meer. Niks geeft hier te gek. Met al dat bier van om de bek. Die baggerskeels speelt hier met plezier de wichter sloeg dan met de konten heen en weer. Wat er door nou ook mag gebeuren, ja dat zal alleen de moorman betreuren. De lui die hebt hier allemaal geschikt, als ze, wel is te veel Jouw Jan op de del is het zondagsbal. We zetten de koeien in de veer van de stal. Dat let zich makkelijk verkloren. Wie bent op de boer hier geboren. En wat die ook maar spullen hier. De keelsoep zat in de spier, Niks varken stond te swingen in de stal. Iedereen apprecieert die aan op de boerenbal. Afleiders toen, soms was de de route. Maar die haalt ze later wel weer op van boeten. Zo geeft dat elke zondag steeds maar weer. De jongeren die heb je al, die heb je is het zondagspal, Dan zet de koeien in de keer van de stal. Dan laat zich makkelijk verkloren, je bent op de hier geboren. En wat die op mag spellen hier, de keelzoekje staat in meters bier. Niks zit hier te gek, met al dat bierskom op de bek. Jobby Jan op de del is het zondagspaal. Dan zet de koeien in de keer van de stal. Dan luidt hartelijk verkloren, Je bent op de boer hier geboren. En wat kun je op maar hier? De je zat in meters bier. Niks geeft hier te gek met al dat